Mijn koninkrijk deel ik alleen met jou. Zeg maar ja, dat is wat ik vraag. is iets anders dan een koninklijk besluit. Niemand is zo het sprookje aan. Niemand is zo mooi als jij. Later zal iedereen nog heel lang over jou praten. Ja, ik zag het al meteen. En heel Nederland mag weten, Emily, hoeveel. Oh, oh, oh. En niet als je straks slapen gaat, droom dan maar hoe het zal zijn. naast mij zal staan. Zelfverzekerd en zo mooi als een romein. Niemand is zo mooi als jij. Later zal ieder. lonely.